uur. Citywijkers met het NOS-journaal. Opnieuw heeft Noord-Korea een rakettest uitgevoerd. Volgens het leger van buurland Zuid-Korea is een projectiel in zee terechtgekomen. Het zou gaan om een middellange afstandsraket... waarmee sinds 2017 geen tests meer zijn gedaan. Het is de zevende wapentest van Noord-Korea dit jaar. Het land wil vermoedelijk druk uitoefenen op het Westen. Noord-Korea wil af van sancties die juist zijn ingesteld vanwege het wapenprogramma. De politie heeft opnieuw zeven mensen aangehouden in het Sterrenbos bij Born. Ze mochten niet in het bos zijn of konden zich niet identificeren. De afgelopen dag pakten agenten ook al zeven mensen op. Nog zo'n 15 activisten hebben de nacht doorgebracht voor de tweede nacht op rij in de bomen van het Sterrenbos. Ze willen niet dat grondeigenaar Netcar een deel van het bos kapt om de autofabriek uit te breiden. In Congo zijn 50 mensen ter dood veroordeeld vanwege de moord op twee experts van de Verenigde Naties. In werkelijkheid komt de straf neer op levenslang, omdat Congo sinds begin deze eeuw al geen doodstraffen meer uitvoert. De twee VN-experts werden in 2017 ontvoerd en geëxecuteerd door gewapende mannen. Ze waren in de regio Kasaï om onderzoek te doen naar mensenrechten schendingen. In het noordoosten van de Verenigde Staten hebben zware sneeuwbuien voor overlast gezorgd. Ook zijn in New York twee mensen door de kou overleden. Verder zitten in de staat Massachusetts meer dan 95.000 huishoudens zonder stroom... en leidt de sneeuw op sommige plekken tot verkeersproblemen. Het Nationale Weerbureau meldt dat de kou volgens de voorspellingen... ook het doorgaans warme Florida kunnen bereiken. In ons land heeft de harde wind in het noorden en oosten afgelopen avond voor problemen gezorgd. Uit onder meer Drenthe en Friesland kwamen meldingen binnen van omgevallen bomen en schade aan woningen. In Groningen waaiden meerdere panelen los van het gebouw van de Gasunie. Een deel van de ringweg werd daardoor afgesloten. Het weer overwegend eh, zonnig met hier en daar ook wat wolken.